Het zou betekenen dat hij eind dit jaar vertrekt. Oppositie zegt dat ze het gebaar van Sale niet accepteert. Sinds vrijdag bij een demonstratie tientallen betogers werden doodgeschoten... heeft Sale veel steun verloren. Ook vandaag zijn tienduizenden mensen op de been om zijn aftreden te eisen. Mensen die van bank veranderen moeten hun rekeningnummer kunnen meenemen. De Tweede Kamer heeft een motie daarover van D66 en GroenLinks aangenomen. Nu krijgen klanten bij een overstap een nieuw rekeningnummer, wat tot administratieve rompslomp leidt. De Tweede Kamer wil daarom dat het kabinet zo snel mogelijk regelt dat mensen hetzelfde bankrekeningnummer houden. Het kabinet houdt vanavond een extra zitting over deelname aan een actie tegen Libië. Premier Rutte benadrukte vanmiddag dat Nederland bij de militaire operatie in Libië het liefst meedoet in NAVO-verband. Maar hij sluit niet uit dat Nederland op een andere manier een bijdrage levert. Amerikanen willen graag dat de NAVO de leiding neemt over de Libië-operatie, maar Frankrijk en Turkije blokkeren dat. Het Tweede Kamerdebat over de mislukte evacuatie uit Libië, waarbij drie Nederlanders werden vastgehouden, is waarschijnlijk volgende week dinsdag. De Tweede Kamer wil dat de Belastingdienst bonussen terughaalt die zijn uitgekeerd bij banken en verzekeraars die staatssteun hebben gehad. De bonussen zouden eenmalig met 100% moeten worden belast. De Kamer wil de bonussen vanaf 2008 terughalen. Het weer vanavond helder, weinig wind. Morgen opnieuw zonnig, weinig wind weer. Temperaturen van 11 tot 17 graden. Mooie weer houdt aan tot donderdag.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 Er zit zoveel schoonheid in het kleine geluk. Een grozer verlangen maakt dat nou niet stuk. Laat mij in die waan, laat mij in die waan. waan, laat mij in die waan. Maar vast vertrouwen, ik geloof dat het kan.